Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat Oekraïne eindelijk krijgt waar het al zo lang om vraagt. Het land mag Amerikaanse lange afstandsraketten gaan afschieten op doelen in Rusland. Volgens Amerikaanse media heeft president Biden daarvoor groen licht gegeven... maar zijn collega Zelensky laat dat in het midden. Toch zal hij er wel blij mee zijn, denkt correspondent Christian Pauwen. Want hiermee wil president Zelensky militaire basissen gaan aanvallen... waar nu Noord-Koreanen samen met Russen zich voorbereiden op een nieuw offensief. Het is niet de verwachting dat het de situatie op het slagveld drastisch zal veranderen. Maar het is wel een heel erg duidelijk signaal. De lange afstandsraketten kunnen doelen tot 300 kilometer ver raken. Het UWV heeft ook fouten gemaakt met Wajong-uitkeringen. Duizenden jongeren kregen misschien onterecht wel of geen uitkering. Eén vandaag en het AD hebben dat onderzocht. De Wajong is een uitkering voor jongeren met een ziekte of een handicap. In september bleek al dat het UWV ook fouten heeft gemaakt... bij tienduizenden mensen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering kregen. En bij ProRail wordt langzaam weer ingeklokt. De staking van verkeersleiders is daar voorbij. Vanochtend reden er in Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant geen treinen. De problemen op het spoor zijn nog niet voorbij. De boel moet nog opgestart worden. Woensdag en vrijdag zijn er opnieuw stakingen. En een dierenopvang in de Amerikaanse staat New Hampshire heeft last van een muizenplaag. Vorige week stond er een man voor de deur met 73 muizen. Dat bleek maar een klein deel van zijn verzameling. Een paar dagen later had hij bijna duizend muizen langsgebracht. De helft daarvan is een vrouwtje en die krijgen weer nieuwe muisjes. Ah, en dan gaat het hard. A female that's say six months old could have 10 to 14 perhaps. Like you can only imagine, out of 500 mice, 50% of them are female. It's an enormous problem. This is something that got out of control. Een vrouwelijke muis kan al 10 tot 14 nieuwe muisjes krijgen, zegt ze. De dierenopvang staat gelukkig niet alleen. Andere dierenasiels springen bij. Tientallen muizen zijn al geadopteerd door liefhebbers. Het weer nog een grijze dag met motregen of regen. En vanmiddag kan daar in het noorden ook hagel bij zitten. Het wordt vandaag 5 tot max 9 graden.